Mariette Krol met het NOS Journaal. De vrachtwagenchauffeur die in Nieuw-Beierland inreed op een barbecuefeest... had op dat moment waarschijnlijk een epileptische aanval, zegt zijn advocaat. De Spaanse chauffeur rolde met zijn wagen van een dijk af... wat zeven mensen het leven kostte en zeven anderen raakten gewond. De chauffeur heeft volgens zijn advocaat al jaren epilepsie... gebruikte daar medicijnen voor... en zou nog nooit een aanval hebben gehad tijdens zijn werk. Het politieonderzoek loopt nog, de chauffeur zit nog vast. Atoominspecteurs van de Verenigde Naties willen dat er een veiligheidszone komt... rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Ze zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen... om een nucleair ongeluk te voorkomen. Er is schade aan het complex door beschietingen. Een man die wordt verdacht van een reeks steekpartijen in Canada... is nog steeds voortvluchtig. De Canadese politie heeft urenlang naar hem gezocht... in een reservaat waar oorspronkelijke bewoners van Canada wonen... Inwoners van de James Smith Cree Nation worden opgeroepen voorzichtig te zijn... omdat nog steeds niet duidelijk is waar de man zit. Hij zou achter de mesaanvallen zitten in het reservaat... waarbij afgelopen weekend 10 mensen werden gedood en 18 gewond raakten. De 30-jarige man heeft een lang strafblad en is al sinds mei op de vlucht voor justitie in Canada. En op de eerste speeldag van de Champions League zijn Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain... zoals verwacht begonnen met een overwinning. Real Madrid versloeg Celtic in Glasgow met 3-0. Paris Saint-Germain won met 2-1 van Juventus. Beide doelpunten waren van Mbappé. Topspits Haaland van Manchester City maakte er ook twee tegen Sevilla. De uitslag daar was 0-4. De andere uitslagen, Salzburg tegen AC Milan werd 1-1... Leipzig tegen Shakhtar Donetsk 1-4... en Benfica tegen Maccabi Haifa eindigde in 2-0. Het weer, stevige regen- en onweersbuien en het koelt af naar een graad of 16. De komende dag weer droog, geregeld zon en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Come out and play. Ooh, yeah. Buck it up ZFM Zandvoort. 9 is Zon, Zee, stay van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 And from now until yeah. forever, you were always my G. Yo, G. <laughs> you probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book still not done. You my Jesus time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from them all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how will take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name, please. When I found out there's a hole in yours Had me stressed out for weeks, but I cope of course No way you would've left us, you was three months old You got a long life ahead of you, I know there's more to make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh but we're too strong for it to ever hurt They might try and bring you down but it'll never work When you smile you just light up the room I ain't never met a person that's brighter than you Say I love you and I mean it every time that I do you little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it.